uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Duitse stad Ansbach in de deelstaat Beieren is een zelfmoordaanslag gepleegd. Tien mensen raakten gewond, alleen de dader kwam om het leven. Enkele gewonden zijn er slecht aan toe. De dader probeerde een festivalterrein op te komen, maar werd tegengehouden omdat hij geen kaartje had. Vervolgens blies hij zichzelf op. De dader was een 27-jarige vluchteling uit Syrië. Hij vroeg twee jaar geleden asiel aan in Duitsland. Die aanvraag is afgewezen, maar hij werd niet uitgezet, vermoedelijk vanwege de oorlog in Syrië. De man was suicidaal en had twee keer eerder geprobeerd om zelfmoord te plegen en daarom is hij opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. In de Verenigde Staten heeft de partijvoorzitter van de Democraten, Debbie Wasserman Schultz, haar vertrek aangekondigd. Haar vertrek komt na de ophef die is ontstaan over gelekte e-mails van de partijtop. Uit die berichten blijkt dat de leiding van de Democratische Partij de campagne van Bernie Sanders wilde dwarsbomen. Vandaag begint de Democratische Partijconventie. De kosten die werkgevers moeten betalen voor salarissen en premies zijn vorig jaar licht gestegen, meldt het CBS. Het is de kleinste stijging sinds 1996. De kosten stegen zo weinig doordat werkgevers minder hoefden bij te dragen aan de pensioenpremies. De kostenstijging was het grootst in de informatie- en communicatiesector. Bij financiële instellingen daalden de loonkosten juist. In Amsterdam is een brandweerman bij bluswerkzaamheden gewond geraakt. Hij viel tijdens het blussen van een uitbouw en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand woedde aan de achterkant van drie panden en was moeilijk bereikbaar. Omliggende woningen werden korte tijd ontruimd. Vandaag is het de laatste dag dat 100 gulden biljetten met de afbeelding van Michiel de Ruiter kunnen worden ingeleverd bij de Nederlandse bank. Er zijn naar schatting nog zo'n 3 miljoen van dergelijke biljetten in Nederland. Een 100 gulden biljet met Michiel de Ruiter levert 45 euro en 38 cent op. Andere gulden biljetten kunnen tot uiterlijk 2032 worden ingeleverd. Het weer, wolkenvelden en een enkele bui, maar er zijn ook perioden met zon.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 Yeah, the bigger the headache, bigger the pill. The harder you fall, stronger the will. We came from the back of the bus, talking watch the mobile. Now we own a house on the hill. Struggle went from filling your gas tank. The bank wasn't filling your loan. The OT couldn't cover the bills. So life came with a couple of spills. But we gon' use that pain for fuel, so. Give me no excuse. cock sky high, whining hard on me.